4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Doden geborgen na de verwoestende aardbeving van vannacht. Er zijn ruim 100 vermisten. Onder het puin wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Nederland heeft hulp aangeboden. Premier Rutte heeft zijn Italiaanse collega Renzi zijn medeleven betuigd... en noemt de aardbeving verschrikkelijk. In Myanmar, het vroegere Burma, zijn bij een krachtige aardbeving de wereldberoemde tempels van Bagan beschadigd geraakt. Die tempels zijn een grote toeristische attractie. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers. De beving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. De schok werd ook gevoeld in Thailand, Bangladesh en India. De gouden medaillewinnaars uit Rio hebben in de ridderzaal een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ze kregen het lintje uit de handen van minister Schippers van Sport. Daarna gingen de Olympiërs op de fiets naar Paleis Noordeinde... waar ze worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De vroegere West-Duitse bondspresident Walter Scheel is overleden. Dat heeft zijn partij, de FDP, bekendgemaakt. Sheel was president van 1974 tot 1979. Eerder was hij minister van Economische Samenwerking en van Buitenlandse Zaken. Walter Sheel was 97 jaar. Op Schiphol is een Nederlandse piloot aangehouden die te veel gedronken had. Hij stond op het punt om met een vliegtuig vol vakantiegangers naar Turkije te vliegen, meldt de regionale omroep NH. Iemand van de beveiliging rook alcohol toen de piloot langsliep en waarschuwde de marechaussee. Bij een blaastest bleek dat hij 0,6 promiel alcohol in zijn bloed had. Piloten mogen 10 uur voor een vlucht geen alcohol meer gebruiken. Het weer zonnig en warm, 29 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en ook morgen veel zon. Dan kan het 35 graden worden. Vrijdag in de kustprovincies koeler, maar landinwaarts blijft het heet. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat onder andere file op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij Amstelveen 3 kilometer. Er ligt daar troep op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A9 richting Diemen bij de afrit AMC 4 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Knopend Kleinpolderplein 5 kilometer.